Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Tata Steel krijgt een strafrechtelijk onderzoek aan de broek. Het OM begint een onderzoek naar dat staalbedrijf en Harsco Metals. De bedrijven in IJmuiden worden ervan verdacht dat ze met opzet gevaarlijke stoffen in de lucht, bodem en het water hebben gestopt. Van Tata Steel is al langer bekend dat er kankerverwekkende stoffen neerdalen in de buurt. dit meisje maakte zich eerder al zorgen. Er komt een beetje stof uit Tata en ehm, dat is niet goed voor kinderen, zeg maar. En voor dieren. En misschien wel een beetje voor ouders. Vorig jaar hebben honderden omwonenden aangifte gedaan tegen Tata Steel. En daarom start het OM nu een onderzoek. Er moet meer gebeuren tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie. Die oproep doen bijna 30 Nederlandse zangeressen, waaronder Afke Romein, Linde Schöne en Claudia de Brij in een open brief. Ze willen dat het makkelijker wordt om ongepast gedrag te melden. En ze komen met deze brief naar de misstanden bij The Voice. En we blijven bij brieven, want 13 ziekenhuizen in het Noordoosten hebben er een gestuurd naar zorgminister Kuipers. Ze roepen op de kinderhartchirurgieafdeling in het UMC Groningen open te houden. Het bestuur van het ziekenhuis is blij met de brief. Wij denken dat dat voor ehm, de kinderhartzorg eh, in het noorden goed is. Maar überhaupt voor eh, de kwaliteit van de kindergeneeskunde in het algemeen heel belangrijk is. Het kabinet wil dat er zometeen alleen nog kinderhartchirurgie is in Utrecht en Rotterdam. Over een paar weken praat de Tweede Kamer erover. En wie van gelijke getallen houdt, het is vandaag 2-2-22. En dat is natuurlijk een mooie dag om te trouwen. Zo dachten Olvi en Mitchell er ook over. Het stel ontmoette elkaar in Indonesië, waar Olvi vandaan komt. Vandaag trouwden ze in Schiedam. Onze verslaggever anne Corvinus mocht erbij zijn. wilden een datum die, eh, die makkelijk te onthouden is voor mij. Eh, <laughs> zodat ik niet het jubileum vergeet eh, de komende jaren. <laughs> Nee, we hadden de, de datum al geprikt en ja, toen zei iemand later van dat is ook de datum dat de koning 20 jaar getrouwd is. Maar ja, dat wisten wij toen, toen nog niet. Dus dat was dat is ook een verrassing voor ons. Eh, <laughs> ja. Het weer nog. Vanuit Zeeland trekt er bewolking over met motregen. In het oosten en noorden blijft het voorlopig nog even zonnig. Morgen bewolkt, af en toe regen en een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 wordt langzaam gereden vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk Oost. 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Daardoor ook file op de A22 vanuit Velzen naar Beverwijk. Bij Beverwijk 3 kilometer met 20 minuten oponthoud. En je vertraging is een half uur op de N516 vanuit Zaandam naar Oostzaan.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 Aanleiding zijn de honderden aangiftes van omwonenden tegen Tata. Nederland levert voorlopig geen wapens aan de Oekraïne. Dat heeft premier Rutte gezegd na een gesprek met de Oekraïense president Zelensky. Dat komt omdat de inventarisatie van wat er aan wapens geleverd kan worden nog niet klaar is.